Dit is een vrolijk liedje, doe mij maar na. Een lekker melodietje, tra la la la. We doen het met z'n allen, doe mij maar na. Lekker even lallen, na Samen lekker zingen, doe mij maar na. Niets leukers te verzinnen, tra la la la. Ze ken je nou dit moppie, doe mij maar na. Het staat ook op een floppy. Shabalala. Hey, we doen het nog een keer. Het tekst vergeet je dan niet meer. 1, 2, 3 van je tralala. En doe mij nog een keertje na. Hey, we doen het nog een keer. Het tekst vergeet je dan niet meer. 1, 2, 3 van je tralala. En doe mij nog een keertje na. Gewoon een vrolijk liedje, doe mij maar na. Een lekker melodietje, tralala de liedjes van het trillen. Shalalala, laat iedereen het horen, doe mij maar na. En schreeuw het van de toren, tralalala. Dan nu weer het refreintje, doe mij maar na. Dan geef je zo het seintje, shalalala. Hey, we doen het nog een keer. Het is vergeet je dan niet meer. 1, 2, 3 van je tralalala. En doe mij nog een keertje na. Hey, we doen het nog een keer. Het is vergeet je dan niet meer.